blijkbaar krijgen zij thuis niet genoeg. Ze zoeken nog iets lekkers op de hoek. Dan voel ik mij zo af en toe een sul. Mijn man die vindt het grote keul. Hij zegt je bent jaloers mijn lieve mol. Geloof me ik sla